Kees Groot met het NOS-journaal. De premiers van Nederland, Ierland en Denemarken praten vrijdag over de brexit. Het gaat om een vooroverleg voor een EU-top die binnenkort wordt gehouden. Nederland, Ierland en Denemarken denken dat zij als handelslanden de meeste nadelen zullen ondervinden van het vertrek van de Britten uit de EU, zei de Ierse premier Kenny in een Ierse krant. Hij en de Deense premier Rasmussen zijn door premier Rutte uitgenodigd voor een lunch vrijdag in het Katshuis. De Spaanse premier Rajoy moet getuigen in een smeergeldaffaire. De rechter heeft hem opgeroepen in een proces tegen verschillende leden van Rajoys eigen Partido Popular. Ze zouden hebben samengewerkt met een zakenman en smeergeld hebben aangenomen in ruil voor opdrachten. Omdat Rajoy voorzitter is geweest van de partij moet hij nu getuigen. In België wordt opnieuw gezocht naar een vermiste Nederlandse vrouw. Op basis van nieuwe informatie zoekt de politie bij een benzinestation in Nijvel. De vrouw, Mieke Kuipers, verdween in augustus 2014. De Belgische politie sluit niet uit dat ze nog leeft en dat ze ergens is ondergedoken. Paus Franciscus heeft zijn zegen uitgesproken over Tijn, de jongen uit Hapert... die met zijn nagellakactie ruim 2,5 miljoen euro ophaalde voor Serious Request. Tijn van 6 is ernstig ziek, hij heeft hersenstamkanker. Een Nijmeegse pastoor schreef de paus een brief over Tijn. En de paus heeft Tijn nu een brief teruggestuurd, een kruis en een foto van zichzelf. Minister Ploemen vindt dat landen in actie moeten komen tegen vervolging van homo's in Tsjetsjenië. Organisaties als Human Rights Watch melden herhaaldelijk dat homo's, lesbiennes, biseksuelen en anderen worden opgepakt, vermoord of in kazernes worden opgesloten. Ploemen vindt die berichten schokkend. Ze wil met 33 landen een verklaring uitgeven over de vervolging van homo's in Tsjetsjenië. Het weer, zon en een aantal buien. Vanavond en vannacht helder met op veel plaatsen lichte vorst. Morgen zon en op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan 8 of 9 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen, 4 kilometer na een ongeluk. En verderop bij Zoeterwoude-Rijndijk ook alweer langzaam rijden. A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-Oost, 8 kilometer... De A20 groep van Holland-Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 4.